8 uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. President Trump heeft het Hoge Rechtshof gevraagd... het opgeschorte inreisverbod voor mensen uit zes overwegend islamitische landen... opnieuw in te voeren. Eerdere versies van het decreet kwamen er niet doorheen... omdat de maatregel discriminerend werd gevonden voor moslims. Volgens het ministerie van Justitie zijn bij de blokkering fouten gemaakt door de rechters. Zo zouden ze zich hebben gebaseerd op uitspraken van Trump tijdens zijn verkiezingscampagne... en niet op de inhoud van het decreet. Een woordvoerder van het ministerie zegt dat Trump geen wetten breekt door mensen te weren als het doel is om het land veiliger te maken. Verschillende Europese leiders hebben het besluit van de VS om zich terug te trekken uit het klimaatakkoord van Parijs veroordeeld. De Franse president Macron zei dat Frankrijk de strijd nooit zal staken. Duitsland, Frankrijk en Italië kwamen met een gezamenlijke verklaring... waarin staat dat er over het klimaatakkoord niet opnieuw kan worden onderhandeld... zoals Trump wel wil. Ook premier Rutte zei het besluit van Trump te betreuren. Bij een overval op een casino in de Filipijnse hoofdstad Manila zijn zeker 36 doden gevallen. De meeste slachtoffers zijn vrouw. Rond middernacht schoot een zwaar bewapende man monitoren aan flarden en stak goktafels in brand. Daarop brak paniek uit onder de bezoekers die bang waren voor een aanslag. De meeste slachtoffers stikten in de rook. De overvaller pleegde zelfmoord. In Canada heeft een vrouw van 49 de moord op acht bejaarden bekend. Het waren patiënten in verzorgingstehuizen waar ze destijds werkten als verpleegkundige. De vrouw vermoordde de ouderen met een overdosis insuline. Het wordt gezien als een van de ergste seriemoorden uit de Canadese geschiedenis. De Marokkaanse regering komt de betogers in de noordelijke stad Al-Hoceima tegemoet. Die demonstreren al een tijd tegen de achterstelling van het gebied. Een regeringswoordvoerder zegt dat de ontwikkelingsplannen voor het RIF-gebied versneld zullen worden uitgevoerd. De tientallen activisten die vastzitten mogen contact hebben met hun familie. Het weer de dag begint zonnig. Later zijn er vooral in het zuiden stapelwolken en neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Het wordt 24 tot 28 graden. Het weekend overwegend droog en wisselend bewolkt. Morgen maximaal 24 graden, zondag rond 20 graden. Dit was het NOS. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij knooppunt Raasdorp 3 kilometer file. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Reewijk en Woerden door een ongeluk 4 kilometer file.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 Via de zeeweg in Bloemendaal over Veen, moet ik eigenlijk zeggen. En het was vanmorgen om, om half acht, zeg maar, ja. We duif om half acht weg en dan pas om tien uur met je programma beginnen. Yes. Zo doen we dat gewoon. Want ik wil nog wat foto's maken. Ik had mijn cameraatjes mee. En, eh, ja. We noemen dat de gouden uren voor fotografen zo vroeg in de morgen. En het gaf mij dan tevens de garantie dat ik hier op tijd eh, om tien uur in de studio zou zijn. Want ik denk dat de Zandvoortse Laan zo langzamerhand begint uh, dicht te slippen. Het geldt ook voor de zeeweg in Overveen. En dan kom je zomaar niet op tijd in de studio. Dat kan ik niet maken. Tegenover u dan natuurlijk niet. Veel zomerse muziek, eh, veel zomerse jazzmuziek. Ja, want eh, dat bestaat er ook volop, zou je niet zeggen misschien. Eh, zeg maar. Dit is er een voorbeeld van. Chill Sun, eh, zo heet het album. De groep heet River en het eh, nummer heet Jasmine. leuk. Heb ik nog even het duingebied betreden... zo ten zuiden van de Watertoren in Zandvoort. En, eh, ja, een hoop eh, jonge konijntjes die... Uh, s ochtends vroeg natuurlijk zich nog van hen kwaad bewust zijn... en denken van nou, er komen geen duiven in de duin. Dus <laughs> ook niet met camera. Dus ik kan lekker blijven rondhuppelen, deden ze ook. Dus ik heb ze kunnen vastleggen op de camera. En dat gold ook voor hertjes natuurlijk. Ja, die, dat, dat is nieuw in Zandvoort, hè, dat er herten zijn, toch? We gaan even naar de zonnige zijde van de straatluisteraars. Doen we met Diane Kroll. Grab your coat and get your head. Leave your worries on the doorstep. Just direct your feet to the sunny side of the street. Don't you hear that bitter pat? You know that happy tune is your step. Life could be so sweet on the sunny side of the street. I used to walk in the shade with my blues on parade. Now you know I'm not afraid. guess this rover done crossed over. You know, if I never have a cent, I'd be rich as Rockefeller. Gold dust at my feet the sun. de sunny of the street. Ja, dan kan je misschien maar beter niet eh, verblijven nu. Want eh, als je daar blijft zitten in die hitte, dan eh, hou je dat niet vol. Veel drinken vandaag, hè mensen. Vergeet niet te drinken. Ik heb te doen met al die mensen die Ramadan vieren. Want die mogen de hele dag niet drinken, niet eten. Ik vraag me af of dat verstandig is, want je lichaam heeft gewoon vocht nodig. Het is zelfs levensgevaarlijk. Maar goed, ja, ze moeten het zelf weten. He, toch? Ja, vind ik ook. Nou, in ieder geval is het beter vertoeven eh, op het strand op dit moment... dan aan eh, de sunny side of the street. Denk ik zomaar. Eh, en straks gaat hij weer onder de zon, sundown. En Wes Montgomery die bereidt ons daar vast op voor. Ja, heerlijk zo'n big band met eh, Wes Montgomery. En die bereiden ons voor op de zonsondergang vanavond. Nou, dat duurt nog even. Ik over eh, rond de klok van half tien pas. Vanavond dat hij weer ondergaat, eh, ons zonnetje. En dan komt hij natuurlijk, als het goed is, morgen weer uh, zijn kopje opsteken zo in het oosten van het land. En dan schuift hij zo langzaam weer naar boven. Draait hij zijn rondje weer. We draaien allemaal ons eigen rondje mee hè? in de wereld. In de malle molen van het leven, zo was het. is Lester, die zong ja. Helemaal geen jazz natuurlijk. En ik zei net al, ik ben gek op eh, big bands. helemaal eh, als het een big band is van eh, rijke buddy. Dus, zult u zeggen, rijke buddy, wie is dat nou weer? Dat is gewoon Buddy Rich, een van de werelds voormaatste drummers. Hij is helaas niet meer onder ons. Maar zijn trommelstokjes die, die zijn verewigd uh, op de geluidsdragers. En uh, daar kunt u met mij van genieten. Bugle Call Rack, zo heet het nummer. De Buddy Rich Big Band. dank u, dank u. <laughs> ja, ja, dat viel niet mee hoor, luisteraars. In die studio is een lange drumsolo spelen. Nou, ja, Buddy Rich, geweldige drummer. En eh, ik ben er fan van. Eh, het is natuurlijk wel veel roffelen wat hij doet en zo. Veel techniek en zo. En heel snel. En eh, dat deed hij ook heel leuk in de Muppet Show. Ik weet niet of filmpjes van Buddy Rich en de, Muppets, de Muppets, Kermit de Kikker en zo. en de Beast Animal, zeg maar. Wel eens gezien heeft. Heel, heel leuk om... en dan kun je hem ook aan het werk zien achter het slagwerk. Ja, vanmiddag luisteraars, <clears throat> wil ik toch even melden. Eh, de grootste band van Nederland die speelt eh, met maar liefst 600... Ja, hoort het goed, 600 muzikanten... Eh, een aantal live nummers. Het heeft niets met jazz te maken. Dat moet ik er wel bij zeggen. Maar het is wel heel leuk om mee te maken dat 600 muzikanten gezamenlijk muziek maken. En dat gebeurt allemaal bij de Lichtfabriek in Haarlem. Uh, eh, dat ligt in de Waardepolder van Haarlem. Eh, en achter de lichtfabriek, in de open lucht natuurlijk... gaan al die muzikanten samen muziek maken. Leo Blokhuis is erbij. Eh, die gaat het geloof presenteren. En ehm, ja, allemaal, het kan zomaar zijn dat er een paar honderd drummers zitten. Dus als u zojuist nog niet voldoende drumwerk gehoord heeft... kunt u daar vanmiddag nog weer eens eventjes van gaan genieten. Maar er zijn ook zangers, zangeressen. Er zijn gitaristen, er zijn bassisten natuurlijk. Er zijn wellicht ook nog wel keyboardspelers. ik, ik, ik ga het ook allemaal afwachten. Ik ga er gegarandeerd wel naartoe. Ik vind het erg leuk om mee te maken. Eh, maar, ehm, en dan moet ik nog eventjes aan u vertellen natuurlijk hoe laat begint dat. Het concert begint om kwart over drie vanmiddag. Het vindt dus allemaal plaats bij de lichtfabriek in, eh, in de Waardepolder in, eh, in Haarlem. Nou, dat is een... een het voormalige, de eh, nou, voormalige gemeentewerf van Haarlem. Hè, dus waar vroeger de niet zat enzovoort. Eh, dat hele terrein is, is eh, nu gecultiveerd tot, tot concertgebied, zeg maar. Want ook in de lichtfabriek, het gebouw zelf, vinden regelmatig leuke concerten plaats. Ik ben een beetje schor, excuus daarvoor. Gewoon een beetje de stem een beetje verkeerd gebruikt, denk ik. Ik weet ook niet hoe het komt, maar in ieder geval... Uh, Buddy Rich, ik had het zojuist dus over. Formidabele drummer, hè? formidabele. Charles Navour, die zingt daarover. Ook een beetje jazzy uh, gezongen. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, very, very, véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare, my désir, désir, désir, désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau, darling. I love you, love you, darling. are the one for me, for me, for me, formidable. You are the one for me, for me, for me, formidable. But how can you see me, see me, see me, see Je ferai mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire. tes ellipse adorable. Tu n'as pas compris, tant pis, ne t'en fais pas et viens t'en dans mes bras, darling. I love you, love you, darling, I want you. Et puis le reste, on s'en fout. You are the one for me, for me, for me, formidable. avec ton air canaille, canaille, canaille. How can I love you? You are the one, the one, the one voor, voor <laughs> Charles Aznavour, een lekker swingend nummertje. Uh, we gaan uh, nog even een swingetje draaien. Uh, dat doe ik van niemand minder dan Ned King Cole. Uh, Ruud Jansen, als ik daar wel eens mee speelde... dan, dan zei hij altijd, eh, als hij dit nummer speelde... want wij hadden het ook op het repertoire staan... I'm gonna sit right down and write myself the letter.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 I'm gonna sit right down and write myself a letter and make believe it came from you. I'm gonna sit right down and write myself a letter and make believe that it came from you. I'm gonna write words, oh, so sweet, yeah. Lot of kisses on the bottom. I'll be glad I got them. I'm gonna smile and say, I hope you're feeling better. gonna sit right down and write myself a letter and make believe it came from you. I'm gonna sit right Nat King Cole, I'm gonna sit right down. En ik zei het net al, write Myself to platter. We gaan eh, genieten van eh, Charles. Nou, niet van deze Charles. Ja, daar mag je ook wel van genieten. want eh, ik draai al die muziek. Die draai ik allemaal gratis voor u. Nou, wat willen we nog meer? we gaan genieten van Ray Charles. Heb niks met een Ray te maken die hier in de duinen loopt. Zo. Het is geen hert, nee, het is een zanger. Hij is blind helaas. Hij leeft ook niet meer, dat weet u ongetwijfeld. Maar zijn muziek eh, ik zeg het altijd weer eventjes. Leeft voort. Ray Charles. Hij heeft koorts ook. Hij moet eigenlijk onder de wol. Maar ja, maar dat warme weer. Nee, zal maar vies weer hebben. Never knew how much I love you.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 I'll give it fever. Fever, fever, fever, yeah. When we kiss it, fever without in you. Oh, fever, fever I'm, I'm a fire. fire. Fever, fever, yeah, I burn for sooth. She said, Daddy, Daddy, don't you dare, he gives me fever. were born to give you fever. That's right, be it Fahrenheit or centigrade. They give you fever. Ooh, ooh, ooh, when you kiss them, fever, if you live, you learn. Fever, Tell you sizzle. Fever. What a lovely way to burn. Uh-huh, what, what a lovely way, way to burn. burn. Yeah. I tell you, what a lovely way to burn. All right, now what? lovely way to burn. I like that. what a lovely way to burn. <laughs> you ain't right, Ray. Ja, en de, eh, de mensen die nu koortsachtig op het internet eh, aan het zoeken zijn... naar de fever van de dame die, eh, die zong... nou, dat is gewoon de dochter van Nat King Cole, Natalie Cole. Ook overleden helaas. Ik weet trouwens niet waaraan, maar in ieder geval, ja, ze is er niet meer. Maar allemaal, hè. Ach, wat stond er nou. Maar goed, in ieder geval, we kunnen ze nog beluisteren. En daar gaat het allemaal om. We gaan eventjes luisteren naar een eh, andere dame, eh, Eva Eva die genaamd. Uh, die is verantwoordelijk voor prachtige liedjes. Maar als het gaat om, om het zonnetje dat weggaat... omdat haar liefde niet meer in de buurt is... We kennen dat nummer natuurlijk allemaal. Ain't no sunshine. not warm when he's away. Ain't no sunshine when he's gone, and he's always gone too long. Anytime he goes away, I wonder. zangeres Eva Cassidy met een klassieker zou ik willen zeggen. Uh, No Sunshine. Barbara Streisand, zij gaat eh, een eh, nummer zingen, Evergreen Love, uit de film Star is Born. Barbara Streisand. doesn't terug met beide benen op de grond, zou ik willen zeggen. Als je een uh, zo'n prachtig nummer zo jazzy kan zingen als uh, Barbara Streisand. Want jazzy is het, luisteraars. Want als eh, je, als je in staat bent om niet alleen maar recht toe recht aan te zingen... maar met je stem ja, de meest harmonieuze kunstjes uit te halen dan ben je echt een, een ook een jazzzangeres. Dus dat geldt zeker ook voor Barbara Streisand... die ik zojuist met alle plezier aan u heb laten horen. Ja, nou, The Way You Look Tonight. Uh, dat moeten we nog even afwachten, want het is nog geen nacht natuurlijk. Matt Dusky zingt erover. Someday, when I'm awfully low, when the world is cold, will feel like glow just thinking of you and the way you look uh, tonight.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 It touches my foolish heart. Lovely, never, never change. If that breathless charm, won't you please arrange it? Cause I just the way you look tonight. each was your tenderness grows, tearing my fears apart. And that laugh, baby, it wrinkles your nose, it touches my foolish heart. for change. I keep that friendless charm. Won't you please arrange it? Cause I love you. Just the way you look tonight. Just the way you look tonight. Dusk. Onthoud die naam, nou, want eh, het is de moeite waard om die man eh, eh, op te zoeken in uw discotheek. En die af en toe eens lekker te draaien, want dat swingt allemaal als een trein. Geldt ook wel voor Shelby Lynn. U zegt misschien Shelby Lynn, wie is dat nou weer? Nou, dat is een dame die niet alleen countrymuziek zingt, maar ook jazzy. Ze is niet vaak hier in de buurt. En dat zingt ze dan ook, Don't Get Around Much Anymore. Nou, dat zijn dan zo. Een beetje jazzy, jazzy country, zou je het kunnen noemen. Miss the Saturday dance Heard the crowd at the floor I couldn't bear it without you Don't get around much anymore friends at the club. Got as far as the door. They'd have asked me about you. Don't get around. little different without don't get around much anymore. Nou, dat, eh, daar meenden ze niets van, want ze kwam toch even naar de studio eh, van Radio Zandvoort, CFM. U kunt trouwens eh, mee luisteren op internet, mocht, de, mocht de FM het begeven hebben. Dat kunt u dan op de computer doen. www.zfm, zfm, tussenliggend streepje, live met een victor.nl. dan, dan kunt u ook nog een oude duif zien zitten op de webcam. Ik zal even zwaaien zo. Eh, en, en dan eh, kunt u genieten van heerlijke jazzmuziek tot 12 eh, uur vanmorgen. Het eerste uur hebben we nog zo'n nou, zo'n 7 minuten te gaan... om wat heerlijke nummers voor u te draaien. En dat doe ik met het volgende nummer van een bekend van de Beatles. Dus we zeggen Beatles en jazz, yes. ook dat kan. John Lennon en Paul McCartney hebben genoeg liedjes geschreven... die zich ook lenen om jazzy gebracht te worden. Bijvoorbeeld Please, Please Me. Last night I said these words to my love I know you never even try love Come on, come on, come on come on and uh, please, please me like I please you. You don't need me to show the way, love. Why do I always have to say? to sound complaining, but you know there's always rain in my heart. I do all the pleasing with you, it's so hard to reason with you. Why do you make me blue? Last night I said these words to my love. I know you never even try love. So come on, come on, so come on. Why, why don't you please? please me like I please you. And please, please me like I please. u Please Please Me van de Beatles wel eens op deze manier horen zingen? Het was wederom Matt Dusk, de eh, beetje jazzy zanger eh, in, in, navolging van Michael Bublé. Want daar lijkt het een beetje op. Qua uiterlijk lijkt hij ook wel een beetje op. Het is ook zo'n donkere man die... Eh, er, voor de dames er goed uitziet en ja, uitstekend kan zingen, jazzy kan zingen. Zelfs als het om beatle gaat. Dat hoorde zojuist met Please, Please Me. Kijk op mijn klokje, luisteraars. Het is alweer bijna 11 uur. Dat betekent dat ik er even tussenuit moet voor het nieuws. Wat voorbij komt. Ik hoop alleen maar goed nieuws voor u, natuurlijk. Uh, en ook voor mij. Ja, dan, uh, eens even kijken hoor. Of ik nog een nummer heb wat er een beetje zo, eh, zo in past.